Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De PVV, VVD, NSC en BBB willen definitief een nieuw kabinet vormen. Na maanden onderhandelen zijn ze eruit gekomen, vertelt PVV-leider Geert Wilders. We hebben een eh, onderhandelaarsakkoord, dus dat is heel goed nieuws. Maar natuurlijk is er pas een definitief akkoord als de fracties waar we nu naartoe gaan ook een akkoord hebben gegeven. Maar het goede nieuws is dat we een onderhandelaarsakkoord hebben, dus wij gaan het nu allemaal aan onze fracties eh, verdedigen in de hoop eh, dat we al dan niet met amendementen er eh, vandaag definitief uit gaan komen. We hebben over de premier, eh, ook gesproken vandaag. Ehm, en dat gesprek zullen we op een later moment hervatten. En dat hele proces kan nog wel een paar weken duren. De premier van Slowakije, Robert Fico, is neergeschoten en levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Correspondent Gien Balduk vertelt wat er is gebeurd. Fico die zou aangekomen zijn bij een cultureel centrum in Handlova. Dat is op twee uur rijden van Bratislava. Daar waren op dat moment al meerdere ministers aangekomen voor een bijeenkomst van de regering. Zij zijn daar gewoon binnengekomen, hebben handen geschud met mensen. Vervolgens kwam Fico daar aan en hij zou door één man daar van dichtbij zijn beschoten... met meerdere schoten volgens getuigen. Ja, volgens Slovaakse media is de premier door in ieder geval één kogel in zijn buik geraakt. Demissionair premier Rutte wenst de Slovaakse premier en zijn familie veel sterkte toe. Mensen in ons land zijn over het algemeen best tevreden met hun leven. Het CBS deed onderzoek naar onder meer de woonsituatie van Nederlanders... sociale leven en balans tussen werk en vrije tijd. Dik 84 geeft hun leven een 7 of hoger. Verslaggever Esther Hendricks zag in Amersfoort ook veel blije mensen. Nou, de plek waar ik woon vind ik heel fijn. Dat is een lekker klein dorpje, lekker gezellig. Ja, dat had denk ik wel een 8. Gewoon eh, veel mensen om heen, ook op werk. Dus dat eh, maakt me gewoon eh, wel blij. Nou, ik zit iets te veel op school, vind ik. Maar voor de rest gaat het wel goed hoor. Oh, een beetje 8,5. Ja, morgen bekerfinale. Dus eh, daar gaan we er tegenaan. Hè? Dat is positief. Bekerfinale, moet je me even helpen? Bekerfinale van dat morgen. Moet ik zelf gooien. Belangrijke dingen hè. Ja, de groep ontevreden mensen die wordt volgens de onderzoekers steeds kleiner. Het weer in het midden en zuiden van het land trekken tot in de loop van de avond zware buien over. Morgen een wisselvallig dagje, dan is het een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits verloopt wat drukker dan normaal. En vooral het verkeer op de A9 moet veel geduld hebben van Alkmaar naar Diemen. Want bij knooppunt Holendrecht staat nog steeds een vrachtwagen met pech. Vanaf Badhoevedorp kost dat je ruim een half uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het druk op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je een kwartier in de file voor knopen de Nieuwe Meer. De andere kant op is de vertraging ook een kwartier, maar dat is tussen Schiphol en Roelevarensveen. Het is dus op de A4 naar Den Haag. Op de A27 van Utrecht naar Almere heb je ook een kwartiertijdverlies tussen Beeldhoven en Huizen.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 Gonna set the roof on fire, gonna burn this mother down, down, down, down, down, down, down. Hands up when the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body. Swear i seen you before.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 De vier onderhandelende partijen hebben een voorlopig regeerakkoord gesloten... dat nu voorgelegd zal worden aan de Tweede Kamerfracties van deze partijen. Als er geen grote bezwaren zijn, volgt later een presentatie. De Slovaakse premier Fico is neergeschoten en verkeert in levensgevaar. Er zou één verdachte zijn opgepakt, vermoedelijk de schutter. Over een motief is nog niets bekend. Een dag na de gewelddadige ontsnapping van een gevangene is het onrustig in Franse gevangenissen. Op verschillende plekken in het land hebben medewerkers ingangen geblokkeerd. Ze eisen betere bescherming en betere werkomstandigheden. Het weer in het noorden zonnig en zomers warm. In de rest van het land bewolkt met regen en zo'n 20 graden. Het ritme van Zandvoort, op 106.9. side, but we need each other. No but we need each other. I'm on my on my own, don't need nobody, yo. Change your when I change my life, don't start believing in myself. And we all now looking for, looking for God, so we never see it in ourselves. Shit divine, innovation, movie style. It's hard to tell what a prayer compare. You can find me dancing in between the trying to find a way to make the pain stop. Overtime, i in the graveyard, got a nigga feeling bad.